Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse senator John McCain maakte zijn familie al bekend dat zijn medische behandeling was stopgezet. McCain was ruim 30 jaar senator voor de staat Arizona. Tien jaar geleden was de Vietnam-veteraan presidentskandidaat voor de Republikeinen. Hij verloor uiteindelijk van Barack Obama. McCain stond de laatste jaren bekend als uitgesproken tegenstander van zijn partijgenoot president Trump. Die heeft op Twitter zijn condolences aangeboden aan de familie van McCain. Italiaanse aanklagers onderzoeken of minister en vicepremier Matteo Salvini zich schuldig heeft gemaakt aan het illegaal gevangen houden van opvarenden. Salvini wilde 177 migranten op het reddingsschip Di Ciotti pas aan land laten als EU-landen zouden helpen bij de opvang. Gisteravond kwam er een oplossing, zo vangt de katholieke kerk ongeveer 100 migranten op. eerder liet Salvini alleen jongeren en zieken van boord. De minister zegt dat hij trots is als hij wordt gearresteerd... omdat hij vecht om de Italiaanse grens te verdedigen. Bij een busongeluk in Bulgarije zijn zeker 16 mensen omgekomen. Nog eens 27 mensen raakten gewond van wie enkele er slecht aan toe zijn. De bus botste tegen auto's, raakte van de weg... en gleed door nog onbekende oorzaak 20 meter naar beneden in een kloof. Waar de slachtoffers vandaan komen is niet bekendgemaakt. En de familie van oud-dictator Franco zal alle wettelijke middelen aangrijpen... om te voorkomen dat zijn stoffelijke resten worden weggehaald uit de Vallei der Gevallenen. Dat schrijven zeven kleinkinderen in een verklaring. De Spaanse regering wil graag dat Franco wordt weggehaald uit het mausoleum... waar ook tienduizenden slachtoffers liggen uit de bloedige Spaanse burgeroorlog. Zowel voor als tegenstanders van de dictator. En families van de slachtoffers zouden graag zien dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Het weer nog. In het noorden valt een enkele bui. De temperatuur is een eh, graad of 10. Overdag eerst geregeld zon, later meer bewolking...